Giel van der Velden met het NOS-journaal. Het is nog altijd onzeker of de Tweede Kamer vanavond kan stemmen over de nieuwe asielwetten. Enkele partijen willen meer duidelijkheid over strafbaarheid van hulp aan illegale. De missionair minister Van Wil kwam met toelichting over die strafbaarheid. De SGP wil nu eerst een spoedadvies van de Raad van State. Autofabrikant Stellantis roept honderdduizenden dieselauto's terug vanwege slijtage van de motor... In Nederland gaat het om 24.000 auto's van Citroën, DS, Fiat, Opel en Peugeot. In automotoren geproduceerd tussen 2017 en 2023 kan een ketting breken. Over ongelukken is niets bekend, zegt Stellantis. Dat spreekt van een voorzorgsmaatregel. Vorige maand riep Citroën tienduizenden auto's terug. Dat was vanwege problemen met de airbags. KLM stapt opnieuw naar de rechter vanwege een staking van het eigen grondpersoneel. In een kort geding wil de vliegmaatschappij een staking op Schiphol tegenhouden. Vakbonden CNV en FNV willen volgende week woensdag staken voor een betere CAO. Maar KLM vindt dat onverantwoord en zegt dat de gevolgen vanwege de topdrukte in de zomervakantie onacceptabel zijn. KLM wist vorige week ook al een staking tegen te houden via de rechter. Palestijnse burgers in Gaza die voedsel halen bij de omstreden distributiepunten... lijden ernstig en onnodig, zeggen ingehuurde Amerikaanse beveiligers. Ze krijgen te maken met beschietingen, traangas en flitsgranaten. Persbureau AP sprak met twee Amerikaanse beveiligers en analyseerde videobeelden. Volgens de Amerikanen zijn veel beveiligers slecht getraind en heerst er een gevoel van wetteloosheid. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, heeft bij zijn afscheid vanmiddag een hoge koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot groot officier in de orde van Oranje Nassau. Sinds 2000 kregen slechts vier andere burgers die onderscheiding. Het weer, vanavond lang zonnig, vannacht 9 tot 12 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken en dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook op de Noord-Hollandse wegen komt langzaam maar zeker een eind aan de avondspits. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Badhoevedorp. Kwartiertje op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Bij de aansluiting met de A10. Kwartiertje op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Daar is de afrit dicht bij Aalsmeer en daardoor 5 kilometer file. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk nog eens 10 minuten vertraging. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amsterdam-Gaasperdam de kop van 18 kilometer file. Vanaf Badhoevedorp duurde nog steeds steeds 40 minuten langer over.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 Love Can Take You Places van Lemon. En dat was ook Cat Coffee Jazeker, die illustere dame van de Stereo MC's... die heb je hier ook op kunnen horen. Daar wordt nog regelmatig gebruik van gemaakt gaan we toch eens even straks misschien even vragen hoe dat eh, precies zit. Eh, eh, want Lemon heeft ook een bijzonder jaar uitgeroepen. Maar dat ga je straks allemaal in het tweede uur, of het derde uur worden. Ik moet het goed zeggen, derde uur. Want dit is inmiddels uurtje nummer twee waar we in zitten. En als we dan toch een beetje in diezelfde stijl blijven... ik moet dan denken aan Edwin Sibbel in Zandvoort. Hij was een van de drie organisatoren van wereldse smaken. En hij uh, contracteerde deze dame, Anouk Wolf. Maar hier nog met The Void. We walk a fine line and it's about time. We go together like a water and fire. aandelen bij uh, Low hoor, helemaal niet. Maar het is eh, gewoon lekker als je dat in één blokje kan laten eh, horen. eerst The Void met de onmiskenbare stem van Anouk Wolf. En dat doe ik om even <laughs> mijn dorpsgenoot Edwin Sibbel een beetje te plagen. Van joh, dan moet je ook beter opletten met wie je dan op een gegeven moment zaken doet. Het is dat Anouk Wolf dat zelf zegt. Want anders had uh, ene Edwin Sibbel dat helemaal nooit begrepen... dat hij de winnaar van de headliner in zijn wereldse smaken had eh, staan. Ja, maar het was trouwens niet met De Voort en ook niet onder Anouk Wolf zelf. Nee, ze had een, een, eh, een van coverband. Uh, een discoband die allerlei disco-covers en weet ik allemaal wat voor materiaal uh, liet horen tijdens... De wereldse smaken op die zaterdag een beetje, dacht ik, rond het hemelvaartsweekend. Want dat was toen. En ik denk dat dat een beetje het tweede of derde weekend van mei is geweest. Zo lang is het alweer geleden. Uh, Lowe en dat eh, nummer Nan, dat is volgens mij ook nog eind mei nog uitgebracht. Geldt niet voor dit eh, verhaal, want April Afternoon is vorige maand uitgekomen. En volgens mij ook in het weekend, in het superrelease weekend van het laatste weekend van juni. Dus dat is nog koud een week of warm een week geleden. Het is mooi hoe je het bekijken wil. April Afternoon samen met Burned Lock. En dat nummer dat heet Super Connected. We watched... you fall down to your knees and kiss the ground theatrically. You told the world you now believe you're super connected with love. It's not about me Mother Earth is this daisy Don't look out the window Show us a butterfly we can read Super connected Designing your suits so you look hot The first in 63 You put the ass sin as long and you gone verder op eigen benen en wel vliegensvlug. we zitten een beetje in het uh, Nederlandstalige gedeelte. Wat eh, normaal gesproken een beetje altijd in het eerste uur zit. Maar nu in het tweede uur. En dat heeft ook eh, te maken met deze Pien die normaal gesproken in het Engels alles uitbrengt. Maar eh, dit is toch wel heel uniek. En ze heeft een Nederlandstalige single uitgebracht. Het laatste hoofdstuk. En de volgende die je zo dadelijk gaat horen... die is ook van iemand die normaal gesproken instrumentaal en ook Engelstalig een beetje wat eh, laat horen. Niet zeggende dat ik ook April Afternoon met burnlock Lock even af moet kondigen. Want anders krijg ik daar weer boze brief over. Eh, Super, Connected heet het nummer. Eh, dan even over die Jorge Nataling. Want dat is, het, eh, dat is een anagram voor Arno Tijnagel. En laat hij nou net dat onder zijn eigen naam ook uitbrengen. Want het is een Nederlandstalig nummer. En het gaat over zijn moeder. Er zit heel veel intensiteit in. Afijn, je hoort het nu. En Wij woorden. Wanneer de twijfel overwint, dat is wanneer de stilte ons weer... We proberen ze natuurlijk eh, komende week in eh, de uitzending te halen. Want op 19 juli gaan ze eh, iets doen. ik zit ook een beetje de mailwisselingen een beetje te bekijken met deze band. False Perspective. want bijna twee jaar geleden zijn ze al een keer te horen geweest met de toenmalige single Runaway... Ehm, want er wordt natuurlijk nog iets eh, rondom het hele verhaal... wat ze aan nieuw materiaal gaan uitbrengen. Ehm, namelijk in de Pop Delft Talent Award. Daar eh, <coughs> zijn ze voor genomineerd. En op 19 juli houden ze een album release party... met een aantal gastartiesten. En Vols Perspective laat ook een Nederlandstalige eh, talige single horen... Rennen door de tijd. En daar sluiten ze mee aan met Arno Tuinagel. Dan gaan we verder met een songwriter die ik ook wel eens hier telefonisch in de uitzending heb gehad. En dat is Elke Voluit, heet die Elke Ankersmit. En het nummer dat heet Same As It Was. Stained glass glass windows hide that the house seems to move on its own. I can still hear the wind blow. and the freight train thunderstorms. Honey, where did the time go? Wouldn't it be nice to know all of our dreams? I want to leave them all behind and start over. nummers achter elkaar. Elke met Same As It Was. En dit is ook wel een apart eh, verhaal, want ik heb wel eens eerder werk van haar laten horen. Een van de laatste nummers dateert toch wel weer van 2020. En dit is haar nieuwe nummer. Isle and Treasure Hunters. En ze is zowaar weer helemaal terug van weg geweest. En achteraan schuilt Lise Lo. Zo heet zij in het echt. En dit was een single die nog niet zo lang geleden is uitgebracht. Judah Rivers met Wonderland. There's nothing that could console me 24-7, it can't control me So I lose myself in my tea time dreams try to get lost Can you tell me what it means? You look for the place where you can lose no one So I don't feel lost, not alone This empty house is not my home You look for the place where you can lose no one So I don't get lost on my own I need a heart that's made of stone Eh, de stem van Elsa van der Greft eh, die je hoort. En dit keer niet onder de Meadow, nee, onder een andere naam. Something Else. Ja, dat is wel heel erg leuk eh, bedacht. En de single die een beetje een zomerse vibe kent, No Easy Way Out. Daarvoor hoorde je Judah Rivers en Wonderland. En vorige week was ik bij de opening van Pride at the Beach. En daar vertelde Ruud Houwlingen een drukwekkend verhaal over zijn vader... Maar goed, we laten nu toch een totaal ander nummer horen van hem. Maar wel even leuk om nog weer even terug te grijpen naar vorige week. I'll always believe in you. Drifting away from you. My heart a clenching fist beating itself up. It's not what I want, but it is happening. what keeps me hanging on. Feels just like a new day. Air is crisp and cold. lament sounds from a rooftop. All the world is rushing while I am ambling till I'm ready to begin again. Feels just like a new day. Air is crisp and cold. I will keep starting over trying to stay I think I need help I'm staring at the ceiling I don't wanna talk Cause they don't know I'm healing No, they don't know I'm lost You're always on my mind And I can get you out Maybe I should call you But would that make me proud? I aantal opzichten lijken wij eigenlijk ook wel een beetje op Volendam eerlijk gezegd. Want ja, eh, de Volendammers hebben bijvoorbeeld Jan Smit. Dat is een beetje weer van het wat populaire genre. Dat eh, hebben wij ook met uh, Yves Berensen. Die toch ook wel weer zijn sporen behoorlijk verdiend heeft de afgelopen tijd. Maar we hebben ook een ander geluid in Zandvoort. Net als in Volendam, het andere geluid van Volendam. Maar het andere geluid van Zandvoort. En dat wordt vertegenwoordigd door onder meer Ruud Houweling. Die je net hebt kunnen horen met het nummer I'll Always Believe in You. En deze Bodine Monet, eh, want eh, die heeft ook de meest recente single die ze uitgebracht heeft. Die hoor je er net. En dat is Reckless Car. En die Bodine Monet, daar is ook nog wat eh, over te vertellen. Want als het goed is, komt die volgende week hier live spelen. Ja, we gaan weer drie weken lang weer live dingen doen bij Alternative FM. Het is weer even wennen, denk ik, voor twee personen. Want die, eh, die ene die, is, eh, die heeft vakantie genomen. En die andere die zit ergens nu, geloof ik, ergens <laughs> thuis een beetje nog het een en ander uit te werken, denk ik. Eh, maar goed, het wordt weer een beetje de boel afstoffen. En kijken weer waar alles staat. Nou, dat gaan we volgende week allemaal vanzelf wel meemaken. De laatste keer dat we hier iemand in de studio... dat is alweer een week of drie geleden. Dat is met de hovenier, uh, Gerard uh, Maar ja, dat is <laughs> alweer een week of wat eh, terug. we gaan een beetje dit uur afsluiten. En dan hoop ik dat dit qua timing een beetje uitkomt. Want je weet het maar nooit hier met dit, met dit apparaat. En anders, dan moeten we weer een Max van Remmeren erop zetten. Maar die, twee, die, die twee jongens, Wouter Zwijgman en Danny Tol... want daar heb ik het over... Ja, die hebben als DK Rebirth eh, nog een aantal dingen uitgebracht. een dubbele single zelfs. Een dubbele A-kant, zoals je dat dan eh, eigenlijk mag noemen. Heat en Alloy, dat zijn eh, de nummers. En het gaat om de laatste, of de, eerste die ik genoemd heb. En dat is deze. En dat is meteen de opmaat naar het uurtje nummer 3... waarin het wat stevige materiaal te horen is.